Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet zal tegen de Europese natuurherstelwet stemmen. Oorspronkelijk wilde minister Van der Wal het plan steunen, maar de Tweede Kamer is tegen. Volgens de Kamer lukt het Nederland nu al niet om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen. En de nieuwe Europese wet zou leiden tot meer moeilijk haalbare doelen. Maaltijdbezorgers, Uber-chauffeurs en andere van deze platformwerkers krijgen in de toekomst betere werkomstandigheden. EU-landen hebben daarover een akkoord gesloten. Wel moet het Europees Parlement nog akkoord gaan. In de nieuwe wet worden platformwerkers niet meer als zelfstandigen gezien, maar als werknemers. Als zij bijvoorbeeld niet hun eigen tarief mogen vaststellen of niets te zeggen hebben over hun roosters, zijn ze volgens de nieuwe wet in dienst van een bedrijf. Het dodelijk motorongeluk van gisteren op een bedrijventerrein in Barneveld... gebeurde waarschijnlijk tijdens illegale straatraces, zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoten kwam om het leven. Een ander raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vaak wordt gereest en gestunt. Vanavond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld zo'n 100 mensen bijeen. Er werden bloemen neergelegd. Bouke Vaatstra, de vader van de in 1999 omgebrachte Marianne Vaatstra, is overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid door de manier waarop hij zich inzette om de moordenaar van zijn dochter te vinden. De dader was jarenlang onvindbaar. Bouke Vaatstra kwam veel in de media en wist samen met Peter R. de Vries in 2012 een DNA-verwantschapsonderzoek af te dwingen. Kort daarna werd Jasper S. aangehouden. Voor zijn mediaoptredens kreeg Vaatstra de Machiavelli-prijs. Bouke Vaatstra was 85 jaar.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 You work your fingers to the bone. Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. The weekend, I'm gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Make love until the morning comes gonna have myself some fun, fun, fun, fun.